René van Brakel met het NOS-journaal. Oekraïne heeft zijn strijdkrachten in staat van paraatheid gebracht, zegt waarnemend president Turchinov. Hij waarschuwt Rusland dat elke militaire actie in Oekraïne zal leiden tot oorlog. Turchinov zei dat kort nadat de Russische president Poetin toestemming had gekregen van de Eerste Kamer in Moskou om de strijdkrachten in te zetten in Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ontraadt nu alle reizen naar de Krim. Vanavond praat de VN-veiligheidsraad weer over Oekraïne. Op een station in de Chinese stad Kunming hebben met messen bewapende terroristen een bloedbad aangericht. Er vielen 28 doden, 162 mensen raakten gewond. Een aantal daders is gearresteerd, vijf zijn er doodgeschoten en naar nog eens vijf wordt gezocht. In China wordt erover gespeculeerd dat het Oeigoeren zijn, Chinese moslims die ontevreden zijn over hun positie en wel vaker aanslagen plegen. Ouderen die nu in een instelling wonen houden het recht om daar te blijven. Misschien moeten ze verhuizen naar een ander tehuis, maar niemand verliest zijn recht op een plek in een instelling. Dat benadrukt staatssecretaris Van Rijn. Binnen vijf jaar sluiten 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen... omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Niemand komt op straat te staan, zegt Van Rijn. Olympisch kampioen Michel Mulder is in het Olympisch Stadion in Amsterdam... ook Nederlands kampioen sprint geworden. Bij de vrouwen ging het goud naar Margot Boer. In het allround toernooi is Van Kramer gedisqualificeerd. Hij zou verkeerd hebben gefinished. De scheidsrechter vond dat zijn schaats niet helemaal op het ijs stond. In de eredivisie heeft PSV voor de vijfde keer op rij gewonnen. In Deventer werd de Go Ahead Eagles met 3-2 verslagen. De andere uitslagen PEC Zwolle NEC 3-3, ADO Den Haag NAC 1-1 en Vitesse Roda 3-0.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 Mix Zone Weekend Mix. Mix Zone Weekend Mix. Mix Zone Weekend Mix. The most danceable tracks in 60 minutes. This is your DJ, DJ Charles. cracking. and get shit cracking. it better with this DJ. This is DJ Charles. West Coast we gonna gonna get down?